Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De uittocht van vluchtelingen uit Venezuela nadert het kritieke punt, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. De situatie is volgens de IOM al bijna vergelijkbaar met de vluchtelingencrisis rond de Middellandse Zee. Steeds meer Venezolanen willen het land uit op de vlucht voor de economische en politieke crisis. Voedsel en andere levensbehoeften zijn schaars. Een aantal landen heeft de grens met Venezuela gesloten Sinds het begin van de crisis zijn er ruim 2,3 miljoen Venezolanen op de vlucht geslagen. De ChristenUnie houdt zich aan het regeerakkoord en keert zich niet tegen de afschaffing van de dividendbelasting, want dat zou de val van het kabinet betekenen. Dat schrijft partijleider Segers op Facebook. Een deel van de achterban van de ChristenUnie wil dat de partij de afschaffing van de dividendbelasting tegenhoudt. Segers begrijpt de bezwaren, maar zegt dat er vorig jaar al een afweging is gemaakt. Bij een brand in een portiekflat in Den Haag is een bewoner zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de brandweer uit het raam gesprongen op de vlucht voor de rook. Elf flatbewoners zijn door de brandweer gered... met de hulp van hoogwerkers en vluchtmaskers. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De brand ontstond waarschijnlijk in de kelder waar een scootervlam had gevat. De Rijksuniversiteit Groningen roept medewerkers op om studenten in huis te nemen, schrijft het Dagblad van het Noorden. Met de oproep wil de universiteit iets doen tegen het dreigend tekort aan studentenkamers. Vooral buitenlandse studenten kunnen nauwelijks woonruimte vinden. In Groningen zijn de afgelopen weken in hoog tempo studentenkamers ingericht, maar dat is waarschijnlijk niet genoeg. Het weer, een gebied met flinke buien trekt over het land... met kans op onweer en hagel. In de loop van de nacht wat droger, behalve aan de kust. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag buien met onweer en hagel met een stevige noordwestelijke wind. In het binnenland ook wat zon.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. understand about the price tag. ritme van Zandvoort. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the water.